Drie uur. Door met het NOS-journaal. Volgens de Italiaanse premier Conte is er geen sprake van woede vanuit zijn land richting Nederland. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat de vriendschap met het Nederlandse volk intact blijft. Wel is er volgens Conte veel onbegrip in Italië voor de houding van Nederland binnen Europa. Gisteren ageerden twaalf prominente Italiaanse politici tegen de opstelling van het kabinet. In een open brief in de Frankfurter Allgemeine beschuldigde ze Nederland van een gebrek aan solidariteit. Omdat het Nederlandse kabinet huiverig is om onder meer een noodfonds aan te spreken voor de bestrijding van de coronacrisis. Gisteren erkende minister Hoekstra dat het kabinet niet empathisch genoeg is geweest in de richting van Zuid-Europa. Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten houden rekening met 100.000 tot 240.000 coronadoden als iedereen zich in Amerika houdt aan de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Als ze zich niet aan die maatregelen houden... zullen er volgens de deskundigen miljoenen Amerikanen overlijden. Volgens president Trump wacht zijn land twee heel zware weken... omdat het aantal doden en besmettingen nog rap zal stijgen. Om die reden houdt hij zeker 10.000 beademingsmachines binnen de landsgrenzen. Amerika is momenteel het epicentrum van de coronapandemie... De VS telt nu meer dan 3600 coronaslachtoffers. Een bewoner van een asielzoekerscentrum in Maastricht is op de intensive care opgenomen na een positieve coronatest. Het is de eerste besmetting in een AZC, schrijft 1 Limburg. Twee bewoners die in dezelfde woonunit verbleven als de besmette asielzoeker zijn in quarantaine geplaatst. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar plus 2 graden in het noorden en mogelijk min 5 in het oosten van het land. Komende ochtend neemt vanuit het noorden de bewolking toe...